Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Precies 10 jaar geleden voelde Groningers de zwaarste aardbeving tot nu toe. Sindsdien wonen veel mensen in huizen met schade... en hebben ze nog tientallen bevingen meegemaakt door de gaswinning. Maar die in 2012 bij Huizingen met een kracht van 3,6 was de heftigste ooit. Milou uit Zeerijp, een dorpje verderop, is 15. En ze weet eigenlijk niet beter dan dat er aardbevingen zijn. Op de basisschool ging het er ook al vaak over. Als er dan weer ingepast geweest, dan was iedereen van... oh, had je die ook weer gevoeld? En sommige die eh, moesten natuurlijk ook verstevigd worden met hun huizen. En ook dit jaar maakten ze weer een flinke beving mee. Toen zat ik ehm, in de andere keuken aan tafel. En... Eh, nou, die hoorde je dan niet echt aankomen, maar je voelt dan opeens zo alles schudden. En het was niet heel lang, maar het is dan alsnog, denk je van, oh, dat was een aardbeving. Een bewoner van het pand in Deventer, waar vanochtend een flinke brand woedde... is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Die brand begon boven een leegstaande winkel in het centrum... en sloeg over naar de winkel daarnaast. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle. Justitie in Amerika wil niet dat er meer informatie wordt vrijgegeven... over de doorzoeking van een huis van oud-president Donald Trump. Vorige week gingen FBI-agenten daar naar binnen... en na een tijdje kwamen ze weer naar buiten met allerlei dozen... Amerikaanse media hadden om meer info gevraagd, maar krijgen die dus niet. Justitie is bang dat het onderzoek in gevaar zou komen. En in Oostschellingwerf in Friesland knallen ze de eikenprocessierupsen uit de boom met een paintballgeweer. Althans, zo lijkt het. Er zit alleen geen verf in de kogels, legt deze boomtechnisch adviseur uit. Het is zo dat we hier in dit gebied met een, een paintballgeweer eh, pheromonen aanbrengen. Wat eigenlijk een soort van lokstof is die vrouwtjes uitzenden. En daarmee proberen we zowel mannetjes als vrouwtjes van de eikenprocessie vlinder te verwarren. Zodat in dit gebied minder eitjes afgezet worden. Als je de tienduizenden haartjes van eikenprocessierupsen op je krijgt... kan je last krijgen van een brandende uitslag en jeuk. Gemeenten proberen dus van alles om die rupsen te bestrijden. Het weer nog opnieuw veel zon vandaag en flink warm. Vanmiddag in het westen gaat graad of 25 en in het oosten kan het wel 30 graden worden. Later zijn er wel meer wolken en is er ook weer kans op regen en onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel twee rijstroken afgesloten op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velzen liggen namelijk meerdere voorwerpen op de weg. Hou rekening met 3 kilometer file en een kleine 10 minuten aan vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.